uur. Morat El-Wakili met het NOS-journaal. Bij een crash met een militair vliegtuig in Californië zijn zeker vier doden gevallen. Dat meldt de Los Angeles Times. De Amerikaanse marine bevestigt dat het vliegtuig is neergestort... maar maakt nog geen melding van slachtoffers. Er gingen berichten rond dat het vliegtuig nucleair materiaal aan boord had... maar deze informatie klopt niet volgens de marine. Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden is akkoord met een maatregelenpakket... waarmee de wapenwetgeving in de VS kan worden aangescherpt. Een van de maatregelen is het verhogen van de minimumleeftijd... waarop iemand een semi-automatisch wapen kan kopen. De kans dat de maatregelen ook door de Senaat worden aangenomen is minimaal. Een meerderheid van de senatoren is republikein... en onder hen bestaat veel weerstand tegen scherpere wapenwetgeving. De Poolse president Duda heeft in een interview kritiek geuit... op de Duitse bondskanselier Scholz en de Franse president Macron... omdat ze in gesprek blijven met president Poetin. De gesprekken geven de schijn van legitimiteit aan iemand die verantwoordelijk is voor de misdaden... die het Russisch leger in Oekraïne pleegt, vindt de Poolse president. De vriendschapsband tussen Algerije en Spanje heeft een flinke deuk opgelopen... De oorzaak van de spanningen is een meningsverschil over de status van de westelijke Sahara. Net als Nederland staat Spanje achter de autonomieplannen van Marokko voor de geannexeerde regio. Algerije steunt daarentegen Polisario. Dat is de onafhankelijkheidsbeweging voor de westelijke Sahara. Het Nederlands voetbalelftal heeft gisteravond in de Nations League de wedstrijd met 2-1 gewonnen. Teun Koopmeiners zette Oranje aan het begin van de tweede helft op voorsprong. In blessuretijd maakte Wales 1-1, maar door een doelpunt van Weghorst won Nederland alsnog. En dan het weer. Overdag is er af en toe zon. In het oosten kan in de middag een bui vallen. Het wordt 18 tot 20 graden. Vrijdag blijft het overal droog. Er is vaak veel bewolking. En het wordt dan 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, heb je bij Durgerdam nog 20 minuten verdraging door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstok is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Si vuelve y llama, no siga esta batería con un ex. El amor es muy lindo pa' que llores por un feo. Que no te dañe tu noche de teteo. Bótalo si no cumple con su empleo. Que no te manda ni que fuera un correo. Tú estás muy linda pa' que llores por un feo. Que no te dañe tu noche de teteo. Bótalo si no cumple con su empleo. Dile que él no te manda ni que fuera un. Si él se descuida, yo te robo, robo, robo yo te cojo, cojo, cojo, a las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los ojos Yo quiero comerte, mami, no es Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te Y si te llama Tira, yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. A las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros. Yo quiero comerte, mami, me Y si no tienes dónde dormir, en mi cuarto te alojo. Pa' conseguir todo lo que tú tienes su teclado tiene espacio. No le dé hora de volver, tú no eres un casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. la blow. John el Diver, Ricky Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa. Allá va con su dice prendelo up.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 Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden is akkoord met een maatregelenpakket... waarmee de wapenwetgeving in de VS kan worden aangescherpt. De Poolse president Duda heeft in een interview kritiek geuit... op de Duitse bondskanselier Scholz en de Franse president Macron... omdat ze in gesprek blijven met president Poetin. De vriendschapsband tussen Algerije en Spanje heeft een flinke deuk opgelopen. De oorzaak van de spanningen is een meningsverschil over de status van de westelijke Sahara. En dan het weer. Overdag is er af en toe zon. In het oosten kan in de middag een bui vallen.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 verleden weet ik even niets meer zeker Dat is niet per se per toeval ontstaan Ik weet elke dag een keer of drie op mijn cultuur hulde knieën Dat je nooit meer uit mijn buurt weg zou gaan Want als je mij alleen al aanraakt hoor ik gezang. Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij te Een hart van kerosine En jij houdt haar aansteken bij ei, ei, ei. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij Hart van benzine en een hele beker knieën waardoor ik in lichte laaien kwam te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria, al maar een engel voor me verscheen.